Met Vedef en Obama zijn het eens geworden over een soort routekaart naar vernieuwing van het Start 1-verdrag, dat nog dateert uit de Koude Oorlog. Met Medvedev zei wel dat beide landen het oneens blijven over een Amerikaans raketschild in Oost-Europa. De Russische president kondigde meer onderhandelingen aan over internationale veiligheid en ontwapening. In Den Haag is een demonstratie van Nederlandse Oeigoeren bij de Chinese ambassade uit de hand gelopen. Alle 140 demonstranten zijn gearresteerd. De betogers gooiden met stenen en staken Chinese vlaggen in brand. Ze protesteerden tegen wat ze noemen de achterstelling van de islamitische Oeigoeren in China. Taxichauffeurs in de grote steden moeten zich aansluiten bij een organisatie. Gaan ze over de schreef, dan kan hun lidmaatschap worden ingetrokken. Staatssecretaris Huizinga is bezig met een aanpassing van de taxiwet. Burgemeester Cohen maakte bekend dat in Amsterdam strenger toezicht komt op de taxistandplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein. Aanleiding is het incident afgelopen weekend waarbij een taxichauffeur een man doodsloeg. In Afghanistan zijn twee lokale medewerkers van een Nederlandse hulporganisatie door onbekenden ontvoerd. De Afghanen waren met de auto onderweg van Kabul naar de provincie Kost. Gewapende mannen dwongen hen te stoppen. De chauffeur van de auto werd niet meegenomen. Hij meldde de ontvoering van zijn passagiers bij de Nederlandse hulporganisatie HealthNet. De goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair overweegt een soort staanplaatsen in te voeren. Dan kunnen er 50% meer passagiers in een toestel en de kosten gaan met 20% omlaag. De Ierse prijsvechter is daarover aan het praten met vliegtuigfabrikant Boeing. Het is de bedoeling dat er een soort barkrukken aan boord komen... waarop de passagiers zich ook kunnen vastmaken met een gordel.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 En eh, daarna, toen kwam hij ook nog eens een keer uit met eh, wat eh, prachtige muziek. Onder andere Vrienden voor het Leven. Het kwam van een tv-serie. En als u buiten kijkt, dan ziet u het, hè. Eindelijk hoor, de zomer is in aantocht. Daarom heb ik uh, Mungo Jerry maar eens uitgenodigd in dit programma met de Summertime. When the weather is high and touch the sky. You got women, you got women on your mind. Go out and see what you can find. Take her out for a meal. Just do what you feel no return to 25. You can make it, make it good and only buy. When I tell you when I mean, baby, do as you please. We go fishing or go swimming in the sea. Last we for living, yeah, that's our philosophy. sailing in the sea. Last we're living, yeah, that's our philosophy. in de summertime, ja, dan eh, lijkt alles ineens een heel stuk beter. Hè? Had ik trouwens al gezegd, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Weet je niet meer hoor. Eigenlijk is dit van de Beatles, hè. All you need is love. Maar werd ook gebruikt voor de tv-programma hier in Nederland. Het orkest van Paul Natte en Bas Muis. bijna 100 jaar geleden. Toen uh, eh, maakte ik ook deel uit van een band. Althans, ik stond achter de knoppen in de zaal. En uh, eh, dat was één nummer wat zij heel graag speelde. En wat ik waar ik van vond dat ze dat ook heel goed speelde. Een nummer wat eh, door de formatie Stretch is uitgebracht.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 They listen you planned it? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why Did You Do It? Een eh, formatie die eh, maar eigenlijk één of twee echte nummers heeft uitgebracht en daar grote hits mee hebben gehad. Peter-Jan Rens, hij is bezig geweest met een eigen radiostation op te richten. Is niet gelukt. Soms gaat het niet, soms kan het niet, soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je haast geen dus geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Oh, geef nooit op. Heb je al lang een wens in je kop? Zet hem in een brief en stuur die op. En is het echt een goed dan voeren we het uit en jij doet mee. Wil je journalist zijn bij de krant of rijden op een olifant? Heb je hoogtevrees al een hele tijd? Maak een parachutesprong en je bent het kwijt. Soms gaat het niet, soms kan het niet, soms wil het niet en soms Zeg nooit stop, want in je kop, daar past geen strop. Dus geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Geef nooit op. Oh, geef nooit op. Je wilt je pa wat vragen, maar je durft het niet alleen. Dan ga is geen idee te dol. Soms gaat het niet, soms kan het niet, soms wil het niet en soms mag het niet. Maar zeg nooit stop, want in je kop daar past geen strop, dus geef nooit. geef nooit op. Nee, eh, dat is een eh, goede raad ook voor deze, deze Peter-Jan Rens zelf. Hè. Als je iets opgezet hebt en het lukt niet helemaal... om dan toch door te gaan waar je gestopt bent. George Baker. Met zijn grootste hit, maar dat hoef ik u eigenlijk helemaal niet te vertellen. Hè? Little Greenback in films, in reclame. Waar is dat niet gebruikt? Looking on the track. or a little greenback. Got to find just a gun or losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back, back, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the day. Greenback door hem eh, zelf geschreven met behulp van een, eh, een zekere meneer Visser, J. Visser. Wie dat is, ik weet het niet helemaal, maar eh, dat zal hem ook wel geen windeieren gelegd hebben, want George Baker heeft wel eens ooit verteld van het is mijn grootste hit. Hij stond eigenlijk nooit nummer 1, maar hij is wel het meest verkocht ongeveer. En dat heeft hij zeker niet, zeker niet te danken aan, aan al die films en al die reclamespotjes waar deze cd in gebruikt is hemel van het Groene Woud, ik ben God niet, maar één ding heeft hij wel gelijk in hoor. Hij heeft een heel goed gevoel over Hollanders. Luister maar eens hoe hij ze bekijkt. Ze zien er keurig uit. Heeft hij gelijk in? lang. Nou, valt al mee. Warme stemmen. Dat zeker. Vol subtiele klank. Vrouwen hebben iets elegants een typisch voor het land. Zachte ogen, verfijnde smaken, zwoele stellen die door hun neuzen kwaken. Ik hou van handen. ik hou van handen. gezelligheid. Hun ballen. wie doet hun dat nou? En vergeet ook niet hun huzaren slaan. hebben gelijk. Alles moet kunnen, niks mag. Alles moet kunnen, ja toch. Ze hebben gelijk, ze lopen rood aan. Ze hebben gelijk daar komt het op aan. everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish, though it may seem. moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you van de grote Nat King Cole. En dan heb ik het over Natalie Cole. Zij heeft wat eh, nummers opgenomen die haar vader ook uh, grote hits heeft gemaakt. The Very Thought of You is er daar eentje van. Ik was bij zijn live optreden in Ahoy, Rotterdam. Heb er gemengde gevoelens over. Maar dit kan gewoon niet kapot hoor. Girl, I'm leaving you tomorrow. See, everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm here. van toen nog de Commodores. En dat bracht hij die avond daar ook hoor. Hij bracht wat muziek van de Commodores. Achter zijn piano bracht een hele medley. En daar heb ik toen wel van genoten. Net is dat ik ook doe van Josh Stone. Right to be wrong. don't be zangeres hoor, deze, deze dame, deze Josh Stone. Right to be wrong. Paul Carrick is ook terug te vinden op dezezelfde cd. Het is een cd, eh, een 5 cd box, met eh, op iedere cd 20 nummers. Dus als u eh, een beginnend muziekverzamelaar bent, zijn dit prachtige cd's. 100 keer liefde, zo heet deze cd box. Prachtige liedjes staan erop. I just wanna tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide ever come between us, baby, I will push aside. I'm dedicated to you. Well, my heart's an Dat zegt Paul Kerrigan, Dedicated. De cd zeg ik al, honderd keer liefde. Als u in uw favoriete platenzaak bent, dan eh, gaat u maar eens kijken. Deze zult u daar beslist niet meer vinden, denk ik hoor. De cd van Karin Bloemen. Ja, ze heeft de titel al gezegd. Nooit meer jong.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 van een formatie die ook pas geleden weer een cd heeft uitgebracht. Nickelback. En Nickelback, dat moet me meteen laten denken aan Nickel Nelis. U weet wel van Wim Zonneveld en daar heb ik ook een dubbelaar van. En daar draai ik nu een trickje van. En dan begint hij zo. En nou iets lolligs. Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt... en je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeilbaar raadsel. Ik liep op Sinterklaasavond in Amsterdam in de Kalverstraat... Ik stond voor een etalage te kijken. Opeens voelde ik achter me de aanwezigheid van een zware, 60-jarige door en door geboren en getogen Amsterdammer. Die opeens op zorgelijke toon tegen me zei... Ach, meneer Schöneberg. De humor is weg in Amsterdam. Chagrijnen zijn het, allemaal. Neem mij nou. Ik loop vanmorgen de Ferdinand Bol. Ik heb twee borrels op, meer niet. Ik zie boven een ladder een vent staan, die staat met een grote baal in de muur te hakken. Ik roep naar boven, "Hij, hey, dat doe je verkeerd. Hij komt naar beneden en zegt tegen me, wat zeg Ik zeg, dat doe je verkeerd. Toen zegt hij, hoezo? Ik zeg, dat moet je een ander laten doen. een aardig gaatje, meneer Sonnenberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. We dacht u dat hij lachte? Vergeet het maar. Weet je wat hij tegen me zegt? Moet je me daarvoor nou de ladder af laten komen? en dan geeft me een dreun tegen mijn hersens. Dan kon ik het toevallig goed hebben. Het was maar een klein gozertje. Maar even zo goed lag ik vanmorgen om half elf al te matten in de Ferdinand Bol. Daarom vraag ik u af, meneer Zonneberg, waar is de gulle lach op heden te Amsterdam gebleven? Dat vraag ik u af. Afijn, ik ging mijn cafeetje binnen, het hoekje, daar kom ik altijd. Ik neem een grote pils. Een levensgrote. En de bar zit blauwe Harry. Dus ze vindt die heeft 13 kinderen en die pas een auto gekocht van de kinderenbijslag. En die zingt altijd. Nou ook weer, maar laat hem maar vroeg zitten. Een aria-song die uit de Rigoletto. Hij is uitgezongen en zegt tegen mij, mooi hè? Ik zeg, ja, je zingt wel lekker, het komt alleen een beetje rottig je strot uit. Ik zeg, het is net of ik de play-out doortrekken. Een aardig gaantje, meneer Sodderberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. We dachten u dat hij lachen moest, hij wou meteen met me naar buiten. Hij zegt, ik graap je. Ik zeg ten alle tijden, goede blauwe Harry. Alhoewel ik vanmorgen om half elf op de vuist was in de Ferdinand Bol. Maar waar is jouw gevoel voor humor gebleven? Nou fijn, de kastelein die we drinken het af. We zitten nog een paar uurtjes gezellig. Harry zingt nog een paar moppies, maar het werd gestadig valser. Dus ik denk, weet je wat, ik sta ze op, ik ga ze een beetje uit de wind zitten. ik denk, ik ga naar de grote bak. Ik kom op straat, meneer Sonnenberg, daar zie ik ineens een man naast zijn auto staan. De auto is tegen de tram opgereden, de hele voorpaar in de poeier. ik ga op die man af en ik zeg tegen hem niks aan de hand hoor meneer, alleen wassen en watergolven. Een aardigheidje meneer Sonnenberg. Weet u wat hij zei? Zeg ik jou eens even in elkaar rammen? Ik zeg, nou dan mag je eerst wel eens even de float opbellen. Want ik lust wel